moet met het nws Journaal. De Amerikaanse regering maar kan geruchten dat hun vrijlating op handen is niet bevestigen. Zuid-Koreaanse media melden eerder dat de drie van een werkkamp naar een hotel in een buitenwijk van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang zouden zijn gebracht. Vanwege de komende top tussen Noord-Korea en de VS neemt de hoop toe dat de drie Amerikanen worden vrijgelaten. Het Witte Huis zegt dat vrijlating een welkom teken van welwillendheid van de Noord-Koreanen zou zijn. De A12 bij Zevenhuizen is weer helemaal open. De snelweg was urenlang aan beide kanten afgesloten... vanwege een ernstig ongeluk gistermiddag. Een vrachtwagen reed na een klapband door de middenberm. Een aantal blokken van een betonnen afscheiding kwam daardoor op de weg terecht. Na urenlange reparaties konden rond middernacht de laatste rijstroken worden vrijgegeven. Bij het ongeluk zijn zes mensen gewond geraakt. Het is onduidelijk hoe het met hen is. De Franse president Macron heeft in 2016 in het geheim zeker zes maanden lang zijn verkiezingscampagne voorbereid. Hij was toen nog minister van Economische Zaken. Tegen toenmalig president Hollande zei hij destijds geen verdere politieke ambities te hebben. Maar uit documenten in handen van de krant Le Monde blijkt iets anders. Zo liet Macron in 2016 al een onderzoek doen naar zijn imago. De politie heeft in het water in Franeker het lichaam van de 26-jarige Denis Heijnen gevonden. Vanmiddag meldde de politie al dat een lichaam was gevonden... maar toen kon niet worden bevestigd dat het om Heijnen ging. De man uit Soest was sinds zondag vermist. Volgens de politie is hij verdronken en is er geen sprake van misdrijf. Het weer op veel plaatsen is het helder vannacht, waardoor het flink afkoelt. Aan de grond kan het een paar graden vriezen. Ook kan er wat mist ontstaan. Overdag wordt het zonnig, bij maxima rond de 17 graden. Tijdens dodenherdenking is het ongeveer 13 graden.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 And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead when I'm feeling weak and my pain was. is mooier dan met jou het land doorkruisen.